Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer mensen overnachten in Nederlandse hotels, pensions, campings of andere accommodaties. Vorig jaar waren dat er ruim 44 miljoen. Dat is 5 meer dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij campings was de groei vorig jaar het grootst. Waarschijnlijk trok het mooie weer in 2018 meer kampeerders. Het aantal mensen dat in logische accommodaties in Nederland verblijft... stijgt al een aantal jaar op rij. De meeste gasten komen nog altijd uit Nederland. De Soedanese president Bashir laat alle vrouwen vrij... die de afgelopen tijd zijn opgepakt bij betogingen tegen zijn regering. Dat zijn er naar schatting 150. Die toezegging deed hij op Internationale Vrouwendag... enkele uren nadat er weer demonstraties waren geweest. Sinds halverwege december zijn er bijna dagelijks protesten in Soedan... De demonstranten eisen het vertrek van Bashir, die al 30 jaar aan de macht is. Bij de protesten zijn tientallen mensen omgekomen en honderden mensen opgepakt. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is aangeklaagd voor 16 misdrijven. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Hij wordt verdacht van het in scène zetten van een racistische homofobe aanval op hem eind januari. Smollett, bekend van de serie Empire... werd een paar weken na zijn aangifte zelf opgepakt in verband met de zaak. De politie vermoedde dat hij twee mannen had betaald om hem aan te vallen... in de hoop dat de ophef goed zou uitpakken voor zijn carrière. De acteur van 36 spreekt de beschuldigingen tegen. Op de stranden van de Waddeneilanden en aan de kust... liggen ruim 24 miljoen plastic korrels. Dat blijkt uit een eerste telling van de Rijksuniversiteit Groningen en Natuurmonumenten... Het plastic is afkomstig uit containers die de MSC Zoe begin januari verloor op de Noordzee. Op het strand van Schiermonnikoog zijn naar verhouding de meeste plastic bolletjes aangespoeld. Het weer de komende uren wordt het op steeds meer plaatsen droog... en overdag breekt ook de zon af en toe door. Het wordt 10 of 11 graden. In de loop van de middag neemt de kans op buien weer toe.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face. second is forever. I was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart.